Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Motorclub Satudara zegt niet samen te werken met de grote Duitse motorclub Bandidos. Er was sprake van dat de Molukse motorclub op die manier een blok wilde vormen tegen andere motorclubs in Nederland. Ook zegt Satudara dat er geen ruzie is met de Hells Angels. Twee weken geleden werden tientallen leden van Satudara opgepakt in een café in Amsterdam. De politie vermoedde dat de motorclub naar Amsterdam was gekomen voor een confrontatie met de Hells Angels. In Zwitserland is een man uit Eindhoven overleden tijdens een bergbeklimming. De man van 55 was in zijn eentje bezig met de afdaling van de Munk. Een andere bergbeklimmer zag de Eindhovenaar 200 meter naar beneden vallen, maar kon hem niet op tijd bereiken. Het lichaam werd op 3800 meter hoogte gevonden. Het is de tweede keer in korte tijd dat er iemand overlijdt tijdens de afdaling van de Munk. Vorige week overleed op de Zwitserse berg een 60-jarige Oostenrijker. In een wijkzorgcentrum in Leeuwarden is de 109-jarige Geertruida Draaisma overleden. Ze was sinds november vorig jaar de oudste inwoner van Nederland. Geertruida Draaisma groeide op in Makkum en woonde het grootste deel van haar leven in Leeuwarden. Ze was nooit getrouwd en rookte tot het laatst. Cor Geurts uit Rotterdam is nu de oudste mens in Nederland. Hij is ook 109. Geurts wil geen publiciteit en daardoor is onbekend hoe het met hem gaat. Toerwinnaar Cadel Evans heeft in Australië een helder ontvangst gekregen. In zijn gele trui fietst hij met een Australische vlag voor 25.000 toeschouwers door het centrum van Melbourne. Daarna was er een ceremonie waarbij zijn overwinning in de Tour werd geprezen als de grootste Australische sportprestatie aller tijden. De 35-jarige Evans won vorige maand als eerste Australiër en een derde niet-Europeaan de Tour de France. Gisteren kwam hij voor een kort bezoek in Australië aan. Morgen vertrekt Evans alweer naar de Verenigde Staten, waar hij deze maand in Colorado meedoet aan de US Pro Cycling Challenge. Het weer bewolkt een kans op een bui, vanmiddag in het noordwesten droge periode met zon en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer... En op de A20 richting Gouda, 3 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein.